Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Frankrijk worden sinds vandaag weer grenscontroles uitgevoerd. Het land doet dat vanwege de internationale klimaattop die eind deze maand begint in Parijs. Iedereen die naar Frankrijk reist moet zijn paspoort of identiteitsbewijs kunnen laten zien. Vooralsnog gaat het om mobiele controles die steekproefsgewijs worden gehouden. Een paar dagen voor de top worden de controles permanent. Volgens het Schengen-verdrag mogen landen tijdelijke grenscontroles invoeren in bijzondere situaties. Nederland deed dat bijvoorbeeld rond de nucleaire top in Den Haag vorig jaar. Er zijn berichten dat het Iraakse leger de stad Ramadi heeft heroverd op IS. Het leger zegt dat Ramadi van alle kanten is binnengevallen nadat het al maanden was omsingeld door de regeringstroepen. Of het klopt is niet zeker. Lokale bestuurders en de politie van Ramadi ontkennen dat IS de stad heeft moeten prijsgeven. Het lijkt wel zeker dat Koerdische strijders de stad Sinjar hebben ingenomen. Die was ruim een jaar in handen van IS. De Koerden zouden ook de snelweg bij Sinjar in handen hebben. Dat is een belangrijke doorvoerroute tussen de IS-bolwerken Raqqa en Mosul. Bij een zelfmoordaanslag in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. Er zijn tientallen gewonden. Een zelfmoordterrorist blies zich op tijdens de begrafenis van een Sjiïtische strijder die vecht aan de kant van de regering. Wie de aanslag heeft gepleegd is nog niet duidelijk. Mogelijk zit IS erachter. Bulgarije mishandelt vluchtelingen die door het land reizen, schrijft de mensenrechtenorganisatie Oxfam in een rapport. Oxfam sprak met 110 migranten die via Bulgarije naar West-Europa probeerden te komen. Sommigen kregen te maken met fysiek geweld door de Bulgaarse politie en aanvallen door politiehonden. Anderen vertelden dat ze werden afgeperst. Oxfam vindt dat de EU moet ingrijpen. Het weer, nu nog periode met zon, later vanmiddag stevige buien die van west naar oost over het land trekken. Die kunnen vooral in de noordelijke helft van het land gepaard gaan met hagel, onweer en zware windstoten. Ook het weekend verloopt onstuimig met regen en veel wind. Dit was het... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.